Goedemiddag, ik ben Ryan Halfheid en dit is het nieuws van NOS op 3. Europese leiders, onder wie premier Rutte, beloven Tunesië honderden miljoenen euro's... in ruil voor het terugdringen van de migratie. Volgens EU-commissievoorzitter Van der Leyen gaat het dit jaar alleen al om 100 miljoen euro. This year the European Union will provide 100 million euros to Tunisia for border management, but also for search and rescue and anti-smuggling and return. Veel migranten proberen vanuit Tunesië per boot naar Europa te komen. De slotetappe van de Tour de Pyrenees voor vrouwen is geschrapt. Het lukt de organisatie niet om het parcours verkeersvrij te maken. In eerdere etappes moesten de renners uitwijken voor auto's die het peloton tegemoet kwamen rijden. Een drama tijdens de opnames van de film Gladiator 2. Op de set vond eerder deze week een explosie plaats... waardoor zes mensen naar het ziekenhuis moesten. Dat schrijven verschillende media. Waarschijnlijk is er een gasleiding ontploft waardoor er een vuurbom ontstond. In Italië is de motor, Moto 3 gereden, het derde niveau in de motorsport. Met een mooi resultaat voor de jonge Nederlander Colin Feijer. Je hoort commentator Hans van Lozenoord. Hij voor het eerst mee in het wereldkampioenschap... en hij heeft een schitterende zesde plaats behaald. Tien man knokte om die zesde plek... en Feijer die had zijn neus vooraan in de allerlaatste ronde. Een heel mooi resultaat. En ja, in de aanloop naar Assen, naar de TT... is dat natuurlijk het beste wat je kunt wensen. Ja, want de TT van Assen is over twee weken. Dan nog het weer. Vanmiddag 29 tot 32 graden.